Zes uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Minister Hoekstra van Financiën is zeer tevreden over het financiële noodpakket van 500 miljard euro... dat de 19 eurolanden gisteravond overeenkwamen. Eurolanden die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis kunnen een beroep doen op het geld. Volgens Hoekstra kunnen ze met de miljarden heel veel doen... om de gezondheidszorg en het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen. Hij is ook blij dat er geen eurobonds komen de discussie over deze gemeenschappelijke Europese obligaties, waartegen Nederland zich fel verzet, wordt later gevoerd. Door bureaucratie en zuinigheid loopt de inkoop van mondkapjes en andere beschermingsmiddelen veel vertraging op. Daarvoor waarschuwen ziekenhuizen, brancheorganisaties en fabrikanten in de NRC. Ook de productie van mondkapjes in Nederland had al veel eerder kunnen beginnen... maar het duurde bijna twee weken voordat het ministerie van Volksgezondheid daarmee akkoord ging. De Tweede Kamer gaat weer vaker vergaderen. Het parlement ligt vrijwel stil door de coronacrisis. Alleen daarover is wel gedebatteerd. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn ruimtes geschikt gemaakt... om op afstand van elkaar te kunnen zitten... zodat er ook weer andere overleggen gehouden kunnen worden. De Britse premier Johnson ligt niet langer op de intensive care. Gisteravond is hij naar een gewone afdeling gebracht... waar hij de komende dagen goed in de gaten wordt gehouden, zegt de regering. Zondagavond werd Johnson in het ziekenhuis opgenomen... omdat zijn coronabesmetting maar niet overging. Een dag later verslechterde zijn gezondheid... en kwam hij op de intensive care te liggen. Een meisje van zes uit Kaatsheuvel is bij het buitenspelen zwaar gewond geraakt... toen ze werd aangevallen door loslopende rotweilers. Ze werd door omstanders en de hondeneigenaar ontzet. Een van de honden werd daarbij gedood. Het weer helder met wat sluierwolken en weinig wind. Het wordt vandaag een zonnige dag met 14 graden in het noorden tot 21 in het zuiden.